De Renate Kok met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Siebert van Linden... zijn aantekeningen van een van de onderzoekers gelekt. Die aantekeningen staan in een notitieboek dat vermist is geraakt. Dat meldt demissionair staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Het boek zou in handen zijn gevallen van een anoniem persoon. Die heeft een melding van gemaakt bij onderzoeksbureau Deloitte... dat het onderzoek uitvoert. Volgens Blokhuis is er sprake van een datalek dat gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens. Welke gevolgen het lek heeft voor het onderzoek is nog niet duidelijk. Een Amerikaanse hacker is in 2016 de systemen van Booking.com binnengedrongen. Daarbij zou de informatie van duizenden reserveringen in het Midden-Oosten zijn buitgemaakt. Gedupeerde klanten en ook de autoriteit persoonsgegevens werden niet op de hoogte gesteld, schrijft de NRC. Eerder dit jaar kreeg de hotelwebsite nog een boete... omdat het een datalek uit 2008, 2019 eh, niet op tijd meldde bij de autoriteit persoonsgegevens. Tesla-topman Elon Musk heeft voor ruim 1 miljard dollar aan aandelen in zijn bedrijf van de hand gedaan. Musk had eerder aan zijn volgers op Twitter de vraag voorgelegd of hij 10% van zijn aandelen moest verkopen. Dat was nodig, zei Musk, om aan zijn belastingverplichtingen te kunnen voldoen. Een meerderheid van zijn Twitter-aanhang zei ja. Op de beurs verloor het aandeel Tesla daardoor 50 miljard dollar. Inmiddels is het aandeel weer met een paar procentpunten gestegen. De Amerikaanse staat Michigan heeft een schikking getroffen van 626 miljoen dollar... vanwege het met lood verontreinigde kraanwater in de stad Flint. Het is het hoogste schikking ooit van de staat. De problemen begonnen in 2014 toen de stad om geld te besparen... overstapte op water van een nabijgelegen rivier. Dat bleek zo zuur te zijn dat het lood van de waterleidingen werd aangetast. Meer dan 25.000 mensen werden ziek. Het weer, het is eh, helder in het zuidoosten, daar vriest het licht.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 Zandvoort, op 106.9 ZFM. Thank to live zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg.